uur. Citydijkers met het NOS Journaal. Turkije heeft doelen aangevallen van de Koerdische beweging PKK in Noord-Irak. De Turkse defensie zegt dat zo'n 20 plekken zijn geraakt, waaronder schuil- en opslagplaatsen. Aanleiding voor de aanval was de zelfmoordaanslag in Ankara afgelopen ochtend. Die is opgeheist door de PKK. Een man liet zich op bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Een andere aanvaller werd doodgeschoten. Turkije sprak meteen na de aanslag al van een terreurdaad. Het land beschouwt de PKK als een terroristische organisatie, net als de Europese Unie en de Verenigde Staten. In Mexico is het dak van een kerk ingestort. Er was een doopdienst bezig toen het dak en enkele muren het begaven. Zo'n 30 mensen zijn onder het puin terechtgekomen. Volgens Mexicaanse media zijn zeker drie van hen om het leven gekomen. Twee anderen zijn gewond onder het puin vandaan gehaald. Reddingswerkers zoeken nog naar de anderen onder de brokstukken van de kerk in Mexico. Het aantal au pairs in Nederland is flink, flink gestegen. Steeds meer ouders kiezen ervoor, vermoedelijk vanwege de lange wachtlijsten in de kinderopvang. In 2018 waren nog zo'n 1400 au pairs van buiten de, de EU naar Nederland. Afgelopen jaar waren dat er ruim 1600. De meeste au pairs komen uit de Filipijnen, gevolgd door Zuid-Afrika en Brazilië. De ontslagen technisch directeur van Ajax, Sven Mislintat, heeft de club excuses aangeboden. Volgens bronnen heeft hij aan de top gezegd dat het hem spijt dat hij de zakelijke belangen rond een transfer van een speler niet had gemeld. Mislintat kwam in opspraak nadat hij op de slotdag van de transferperiode een speler had gekocht via een Duits waarnemerskantoor. Dat had aandelen in het privébedrijf van Mislintat. Ajax was er niet van op de hoogte en is een onafhankelijk onderzoek gestart. Het weer bewolkt en 14 tot 17 graden. Overdag in het zuiden zon. Daar wordt het maximaal 26 graden.